Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de provincie Groningen is een aardbeving gevoeld. Dat gebeurde rond kwart over twee, meldt RTV Noord. De beving werd geregistreerd door sensoren in gemeentehuizen en ook op sociale media schrijven mensen erover. Volgens het KNMI gaat het om een vrij forse beving, maar hoe sterk precies is nog niet bekend. De meldingen komen uit een groot gebied, van de gemeente Eemsmond tot aan de stad Groningen. Het epicentrum van de beving lijkt ten noordoosten van de stad Groningen te liggen. De bevingen in Groningen zijn het gevolg van gaswinning. In Amerika komen de eerste uitslagen binnen van de congresverkiezingen. De ogen zijn vooral gericht op de Senaat, waar de democraten hun meerderheid dreigen te verliezen. De republikeinen moeten zes zetels van de democraten afpakken om in de Senaat de macht over te nemen. In het Huis van Afgevaardigden hebben ze al een meerderheid. Amerikaanse media melden dat de Republikeinen al drie van de zes senaatzetels binnen hebben. Ze hebben Arkansas, West Virginia en South Dakota veroverd op de Democraten. President Obama heeft de democratische en republikeinse leiders van het congres uitgenodigd om vrijdag in het Witte Huis te komen overleggen over de nieuwe situatie. Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid heeft in het tv-programma Pauw begrip getoond voor de kritiek van zijn vader op de Haagse zorginstelling waar zijn dementerende vrouw wordt verpleegd. Ik probeer mijn vader zo goed mogelijk te steunen, zei Van Rijn. Zijn 81-jarige vader kwam samen met zijn buurman aan het woord in het AD. Ze zeiden dat de verzorging op veel punten tekortschiet, zo zou er soms uren geen toezicht zijn. De buurman zat ook bij Pauw aan tafel. Hij zei, het personeel werkt hard, maar het is daar ellendig. De staatssecretaris zei dat hij bezig is de zorg te verbeteren, maar dat dat tijd kost en hij vroeg daarvoor geduld. Het weer, vannacht nevelig met op veel plaatsen mist, minima rond 6 graden. Overdag veel bewolking met lokaal een bui, maar ook af en toe wat zon.